En door de aanhoudende hitte en wind lijkt het niet rustiger te worden. Vanochtend vertrokken vanuit Nederland militairen en twee Chinooks om te helpen met het blussen. Ja, hun hulp is hard nodig, zegt correspondent Edwin Winkels. Ja, in de provincie Leon alleen al eh, zijn nog steeds 21 branden actief. En eh, vanuit daar kunnen ze ook naar Orense in gaan Galicië vliegen... dat ook heel erg zwaar getroffen is. En er zijn nog negen hele grote branden daar actief. Dus ja, hun, hun hulp is eh, meer dan welkom. Samen met trouwens hulp die onderweg is vanuit Duitsland, Frankrijk, Italië en, eh, en Slowakije. Stemacteur Hein Boele is overleden. Hij was onder meer de stem van professor Slakhoorn in de Nederlandse Harry Potter films... en de verteller in de Efteling-attractie Villa Volta. Maar zijn bekendste stemwerk deed hij voor Sesamstraat. Elmo's in la la la la, lied. la la la la la la la la Met 2015 sprak hij de stem van Elmo in. Hein Boele is drie weken geleden overleden, maar zijn dood is nu pas bekendgemaakt. Hij was 85. En het is weer rust en regelmaat voor kinderen in het zuiden van ons land. Daar is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Was voor dit kindje even wennen. Het was wel een beetje raar, want ehm, je bent gewend om op te staan en dan op de tv te kijken in je pyjama. En nu ben je gewoon al omgekleed en zit je aan tafel te eten. Kinderen in het noorden en midden van het land hebben nog wat langer vakantie. Het weer in het westen nog wat wolken. Op andere plekken zijn we al begonnen aan een ronduit zonnige zomerdag. Het is 23 graden langs de kust tot 27 in Limburg. Morgen ook volop zon bij 21 tot 28 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vijf minuten vertraging door de werkzaamheden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Nieuw-Vennep.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 like you're looking for an explanation. Use the curves in my body for your motivation. Skip the petty games, no need for complications. Use what takes, make sure I reach my destination. You better leave a good impression before you hit the door.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 Als er niet wordt betaald, dreigen ze de gegevens te publiceren. Twee Chinook-helikopters zijn vanochtend van vliegbasis Schilzerijen vertrokken naar het noorden van Spanje. En er zijn 60 militairen mee. Die gaan daar twee weken helpen met het blussen van de natuurbranden. Nou, nu bekend is geworden is acteur en vooral stemacteur Hein Boele onlangs overleden. Boele is bekend als de stem van N. Sesamstraat. Verder speelde hij mee in tv-series als De Fabriek, Oppassen en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hein Boele was 85 jaar.